Marjan Koekoek met het NOS Journaal. Rusland wil binnenkort weer een hulpconvoi sturen naar het oosten van Oekraïne. Op een persconferentie zei minister Lavrov van Buitenlandse Zaken dat de komende dagen een akkoord met Oekraïne moet worden bereikt over het nieuwe transport. Vorige week stuurde Rusland voor het eerst meer dan 200 vrachtwagens de grens over, zonder dat Kiev daarvoor toestemming had gegeven. dat leidde tot scherpe westerse kritiek. De regering van Oekraïne sprak van een provocatie en een invasie. Kiev was bang dat het hulpconvoi werd gebruikt om de pro-Russische separatisten te bewapenen. De Franse premier Valls heeft het ontslag van zijn kabinet aangeboden aan president Hollande. Dat is waarschijnlijk gebeurd omdat Valls af wil van zijn minister van Economische Zaken, Montebourg. Die nam dit weekend publiekelijk afstand van het bezuinigingsbeleid van de regering. De bezuinigingen spelen extremistische partijen in de kaart die Europa willen vernietigen, zegt Montebourg. Morgen wordt een nieuwe regeringsploeg in Frankrijk gepresenteerd. Het Rode Kruis kampt met geldtekort. Dat komt door de vele oorlogen die er woeden, zegt een woordvoerder. De organisatie draait overuren, onder meer door de uitbraak van ebola in West-Afrika... en het oorlogsgeweld in Syrië en Irak. Het Rode Kruis heeft wel geld in kas, maar dat is bestemd voor hulpverlening bij natuurrampen. Het mag niet worden gebruikt voor slachtoffers van oorlogen. Door het geldtekort moet het Rode Kruis keuzes maken om toch iedereen te kunnen helpen. En dat betekent dat mensen soms een maand met een voedselpakket moeten doen dat eigenlijk bedoeld is voor een week. De berichtendienst WhatsApp blijft sterk groeien, ondanks de overname door Facebook. In februari waren er 500 miljoen gebruikers die vaker dan één keer per maand een appje sturen. Nu zijn dat er 600 miljoen. Facebook nam in februari WhatsApp over. Er werd rekening mee gehouden dat veel gebruikers naar concurrenten zouden gaan... vanwege het privacybeleid van Facebook, maar dat is niet gebeurd. Wereldwijd heeft WhatsApp vooral concurrentie van Chinese, Japanse en Russische berichtendiensten. Het weer vanuit het zuiden raakt het bewolkt en in de loop van de dag gaat het regenen of motregenen.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 Come and love only girl them, love only girl them, whiny whiny whiny. Love only girl them, love only girl them, love only man with them body. Follow me now, love only girl them, love only girl them, jumping jumping jumping.